Zes uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger gaat helpen bij het vaccineren. Vanaf maandag starten de eerste militairen in Arnhem en Barneveld. Verslaggever Martijn Bink keek mee met de militairen die getraind worden. Het is eh, natuurlijk niet helemaal eh, wat we normaal gesproken doen, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat het juist eh, iets heel moois is. Dat wij toch Nederland ook wel kunnen helpen zeg maar, door ja, zo ingezet te worden. En dat prikken zelf? Ja, dat is even oefenen niet vaker gedaan, maar eh, ja, uiteindelijk gaat het ook wel goed komen. Sinds januari zijn duizend militairen opgeleid en beschikbaar. 16 militairen beginnen maandag met prikken. Als het nodig is, kunnen er dus nog ruim 980 bijspringen. Bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen langer aankloppen bij de overheid. De steunmaatregelen liepen eind juni af, maar ze lopen nu door tot eind september. Omdat we niet in één klap terug kunnen naar normaal, vinden we dat ook de komende periode de ondersteuning vanuit de overheid nodig blijft. En daarom wordt het steun- en herstelpakket met drie maanden verlengd. Het kabinet trekt er nog eens 6 miljard euro voor uit. Misschien heb je het wel gemerkt als je vaak met de trein reist. Het wordt weer drukker in de coupés. Volgens de NS gaan weer meer reizigers op pad. Vorige week donderdag en vrijdag pakten meer dan een half miljoen mensen de trein. Het hoogste aantal van dit jaar. Studenten zijn meer gaan blowen het afgelopen coronajaar. De Erasmus Universiteit heeft dat onderzocht onder studenten in Rotterdam. En 60% van de studenten steekt wel eens een jointje aan. Dat is denk ik toch een beetje de, verveling. En uh, proberen toch eens een beetje een gezelligere avond van te maken... dan, dan al die avonden die op elkaar eh, beginnen te lijken, zo langzamerhand. Blowen is niet per se gevaarlijker dan drinken bijvoorbeeld, maar er is toch een risico. Het grote risico van deze periode is dat mensen eh, thuis gaan zitten drinken en thuis gaan zitten blowen. En dat dat ook niet meer stopt als zometeen de coronacrisis voorbij is. En zeker als je in je eentje drinkt of bloot, dan is er een grotere kans op een verslaving. Het weer nog. Op steeds meer plekken begint het droog te worden. Soms breekt ook de zon even door. Daarmee gaan we beginnen aan lekker weer. Morgen regelmatig zon en 16 tot 19 graden. In het weekend meer zon en nog wat warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files dierstaan staan veroorzaken over het algemeen maar een paar minuten oponthoud.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 Het OM eist vijf jaar cel tegen Danny M., die ook wel bekend staat als de telefoonleverancier van de onderwereld. Volgens het OM heeft hij via zijn telecombedrijf jarenlang zogeheten cryptotelefoons verkocht. Daarmee konden criminelen anoniem versleutelde e-mails versturen. Het kabinet verlengt de steunpakketten voor noodlijdende bedrijven met drie maanden. In totaal wordt 6 miljard euro uitgetrokken om de TOZO, de NOW en de TVL te verlengen. En voor het eerst gaan militairen meeprikken op een coronavaccinatielocatie. Vanaf maandag beginnen de eerste 16 militairen op vaccinatielocaties in Arnhem en in Barneveld.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 I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up. I like the way you work it. side. There ain't no easy way round, and it's sad, so sad. Game tight so she can't refuse me.